daarnaast bekend door de pin-up foto's voor militairen die streden in de Tweede Wereldoorlog. Daarnaast maakte ze een paar jaar reclame op tv voor een BH-merk. Russell was ook een actief christen en organiseerde bijbelklasjes in Hollywood. Jane Russell is 89 jaar geworden.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 Nu doen kinderen de CITO-toets begin februari. Vorig jaar hebben tientallen scholen de toets bij wijze van proef zeven weken later afgenomen, maar de scholen willen het liefst dat de toets nog later wordt gemaakt. Premier Rutte zegt dat er nog geen besluit is genomen over het staatsbezoek van koningin Beatrix aan Oman. Bij Pauw en Witteman zei de premier dat de situatie de komende dagen wordt bekeken. Het staatsbezoek staat gepland voor 6 tot en met 8 maart. De afgelopen dagen zijn betogers tegen het regime in Oman slaags geraakt met de politie. Libië heeft zijn ambassadeur in de Verenigde Staten ontslagen en vervangen door iemand die loyaal is aan het bewind van kolonel Gaddafi. De ontslagen ambassadeur maakte vorige week bekend dat hij de kant had gekozen van de opstandelingen die het vertrek eisen van Gaddafi. De Libische leider heeft gisteren in een interview toegegeven dat de stad Benghazi is ingenomen, maar volgens hem zijn de rebellen leden van Al-Qaeda die van buiten Libië komen. Met ingang van vandaag mag op de afsluitdijk 130 km per uur worden gereden. Dit gedeelte op de A7 is de eerste van acht trajecten waar bij wijze van proef een verhoogde maximumsnelheid wordt ingevoerd. De andere trajecten volgen in mei. In Californië is actrice Jane Russell overleden. Het sekssymbool uit de jaren 40 en 50 werd beroemd door de film Gentlemen Prefer Blondes, waarin ze samen met Marilyn Monroe speelde. Russell werd daarnaast bekend door de pin-up foto's